uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Nabestaanden van de zwarte Amerikaan Walter Scott... die is doodgeschoten door een blanke politieagent... krijgen 6,5 miljoen dollar. Ze hebben een schikking getroffen met de stad Charleston. De 50-jarige Scott rende in april weg voor een politiecontrole... waarop de agent hem van achteren acht keer beschoot. De agent is ontslagen en zit vast. Hij wordt vervolgd voor moord. De EU maakt 400 miljoen euro extra vrij om de vluchtelingencrisis te stoppen. Driekwart van het geld gaat naar de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije, Libanon en Jordanië. Ook komt er een Europees beleid voor migranten die geen verblijfsvergunning hebben gekregen. De Balkanlanden, waaronder Macedonië en Servië, hebben toegezegd dat ze hun grenzen beter in de gaten gaan houden. In Rusland en Iran is verontwaardigd gereageerd op Amerikaanse berichten dat vier Russische raketten die bestemd waren voor doelen in Syrië terecht zijn gekomen in Iran. Amerikaanse media melden dat op basis van anonieme bronnen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Maar er is niets bekend over schade of slachtoffers. Volgens de Russen hebben de raketten gewoon hun doel in Syrië getroffen. De politie heeft een agent van de Nationale Recherche opgepakt... die geheime informatie zou hebben verkocht aan drugsbendes en criminele motorclubs. Dat meldt NRC. De agent zou een zeer ervaren man zijn geweest... die toegang had tot de dossiers van alle grote landelijke rechercheonderzoeken. De aanhouding was al tien dagen geleden, schrijft NRC. Binnen politie en justitie zou worden gesproken van het grootste schandaal in 20 jaar. In België rijden minder treinen dan normaal vanwege een staking. Een Franstalige bond van spoorwegpersoneel heeft zijn leden opgeroepen om het werk neer te leggen. Uit onvrede over bezuinigingen en mogelijk banenverlies bij spoorbedrijf SNCB. Onder meer de Thalys tussen Amsterdam en Parijs en de Eurostar-treinen rijden vandaag niet. Het weer bewolkt, soms wat regen, maar meest droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NL. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.